Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen week kwamen er 13.471 coronabesmettingen bij. Dat is fors meer dan week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam afgelopen week toe. Het waren er 152. De laatste keer dat zoveel mensen in één week werden opgenomen was half mei. In totaal liggen nu 91 coronapatiënten op de intensive care. Ook in verpleeghuizen zien ze dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Het aantal positief geteste bewoners is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorige week. Er zijn nu 111 mensen besmet. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding gaat morgen weer van start. Het centrum houdt bij hoeveel coronapatiënten er dagelijks in het ziekenhuis liggen... en hoe de bezetting van het aantal IC-bedden is. Als het nodig is, zorgt het centrum dat patiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen... zodat de reguliere zorg door kan gaan... Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag toegenomen met 6. De Europese top die voor donderdag en vrijdag op het programma stond gaat niet door. Hij is afgelast omdat de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Michel, in quarantaine moet. Hij heeft vorige week contact gehad met iemand die een positieve uitslag voor zijn coronatest heeft gekregen. Michel heeft zich gisteren laten testen, die uitslag was negatief. Toch gaat hij in quarantaine omdat dat volgens de Belgische regels moet. De top is nu verplaatst naar 1 en 2 oktober. De Duitser die is aangehouden voor de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann... wordt nu ook verdacht van verkrachting van een Ierse vrouw. De politie kwam haar op het spoor door een oproep aan getuigen in de McCann-zaak om zich te melden. De vrouw woonde op 30 kilometer van de plaats in de Algarve... waar Maddie in 2007 met haar ouders op vakantie was toen het meisje verdween. Het weer. Vanavond is het helder. Er staat weinig wind. En als de zon ondergaat is het zo'n 16 tot 19 graden.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 6.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...